uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV moet meer geld krijgen om werklozen persoonlijk te kunnen begeleiden. PvdA Tweede Kamerlid Vermeij dient binnenkort een motie in om dat te realiseren. Dat heeft ze gezegd in het Radio 1-programma Reporter... De afgelopen jaren is bij het UWV al 400 miljoen euro bezuinigd en daar komt de komende jaren nog eens 88 miljoen bij. De begeleiding van werklozen is daardoor steeds meer via internet gaan lopen. Nieuwe werklozen hebben in eerste instantie geen recht op persoonlijke begeleiding. Politiemol Mark M. kreeg al een vertrouwenspositie bij de politie nog voordat hij door de AIVD was gescreend. Hij had daardoor ook al toegang tot vertrouwelijke informatie. Dat mag niet, maar was volgens bronnen van de NOS wel gebruikelijk. Nadat hij niet door de screening was gekomen, kon hij nog steeds bij gevoelige informatie, omdat de politie was vergeten zijn inlogautorisatie in te trekken. En werd kort geleden opgepakt omdat hij informatie had gelekt naar criminelen. Het is nog onduidelijk wat de schade is voor lopende onderzoeken en informanten. Volgende week ligt er een rapport over de politiemol bij de korpsleiding van de nationale politie. In Keulen heeft de politie het waterkanon ingezet tegen radicaal linkse betogers. Ook is een onbekend aantal demonstranten opgepakt voor geweld tegen agenten. Bij het station in het centrum van Keulen waren twee betogingen. Aan de ene kant waren er zo'n duizend mensen van de actiegroep hooligans tegen salafisten, Hogeza. En dat is een anti-islamitische groepering van voetbalsupporters, rechtsextremisten en neonazies. Aan de andere kant van het Keulse station hielden zo'n 10.000 mensen een tegendemonstratie. Onder hen waren radicaal linkse activisten die naar de Hogesa-betoging wilden en stenen gooiden naar de politie. Die slaagden erin de betogers uit elkaar te houden. Het weer, vanavond en vannacht wat bewolking. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst verspreid wat wolkenvelden. Smiddags overal geregeld zon en droog. En bij een matige zuidoostenwind wordt het 13 tot 16 graden.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 Won't you come home with me, girl? Coming home with you, boy. You're making me feel like, oh my God, is this real? God, Won't you be my special girlfriend? I order a bottle of champagne, trying to figure what to say.